De man die kansarme jeugd in achterstandswijken de kans gaf om samen muziek te maken. Dit muzikale project dat bekend werd onder de naam El Sistema kreeg wereldwijd navolging. Abreu heeft generaties van muzici opgeleid. De bekende Venezolaanse dirigent Gustavo Dudamel was een van zijn studenten. In 2010 kreeg hij uit handen van prins Willem-Alexander de Erasmusprijs. Zijn reputatie liep wel schade op door de nauwe banden die El Sistema onderhield met de socialistische regering van Venezuela. Abreu was 78 jaar. In Venezuela zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Formule 1-coureur Max Verstappen is er in de eerste Grand Prix van dit seizoen niet in geslaagd een podiumplaats te behalen. Verstappen begon in Melbourne vanaf de tweede startrij, maar eindigde uiteindelijk als zesde. Sebastian Vettel won de race. De Duitse troefde in zijn Ferrari regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes af. De Finn Kimi Raikkonen eindigde op de derde plaats. Een Britse journalist heeft in Dubai tien jaar cel gekregen... omdat hij zijn vrouw na een ruzie met een hamer heeft gedood. Als hij zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij het Emiraten uitgezet. De Brit is nu 61. Hij had voor de moord de doodstraf kunnen krijgen. Waarom de straf veel lager uitviel, is nog niet duidelijk. Het lichaam van de vrouw werd vorig jaar in de villa van het stel in Dubai gevonden... De man verklaarde in eerste instantie dat er sprake was van een overval... maar bekende later dat hij haar had vermoord. Ze hadden ruzie gehad over financiële problemen. In Londen is vanochtend de eerste directe lijnvlucht tussen Australië en Europa geland.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 9.